Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie in Londen heeft zeker negen mensen aangehouden bij een groot anti-immigratieprotest. De verwachting is dat er nog veel meer mensen worden gearresteerd. Op meerdere plaatsen in de stad ontstonden confrontaties tussen demonstranten en agenten. De betogers wilden gebieden binnendringen die hen en tegendemonstranten uit elkaar moesten houden politie zegt dat er geweld moest worden gebruikt om een conflict tussen de groepen te voorkomen. De anti-islamactivist Tommy Robinson is de organisator van het protest. Er deden meer dan 100.000 mensen aan mee. In de hoofdstad Madrid zijn, eh, in Spanje dus, zijn zeker 25 gewonden gevallen bij een ontploffing in een café vanmiddag. Waarschijnlijk was het een gasexplosie. Met drie slachtoffers gaat het slecht. Een ooggetuige zegt tegen een Spaanse krant dat het café afgeladen vol was. Op beelden is te zien dat de vloer en muren van het café zwaar beschadigd zijn, net als woningen boven de bar. Het gebouw heeft drie verdiepingen. Buurtbewoners zeggen dat er elf gezinnen woonden. Er zouden geen mensen meer binnen zijn in het complex in Madrid. Alle NAVO-landen moeten stoppen met het kopen van Russische olie... schrijft president Trump van de VS op Truth Social. Daarnaast wil hij dat de landen importheffingen instellen... van 50 tot 100 procent op Chinese producten. Als ze dat niet doen, dan wil Trump geen zware sancties opleggen aan Rusland. PSV heeft vanavond uit in Nijmegen met 5-3 gewonnen van NEC. Daarmee zijn de Eindhovenaren in ieder geval voor even koploper in de eredivisie. Eerder vandaag versloeg Ajax in de Johan Cruijff Arena Pek Zwolle. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Na een goede eerste helft vielen de Amsterdammers naar rust terug... en waren de Zwollenaren dicht bij de gelijkmaker. Maar Mika God stelde in de 86e minuut de overwinning van Ajax veilig. Dan het weer. Vanavond vooral in het oosten stevige buien met onweer.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 ZFM Zandvoort, ZFM, moet je het ook wel noemen. Ik noem het gewoon ZFM, maar eh, blijkbaar heet het tegenwoordig ZFM. Zaterdagavond een wandeling over het strand, door de duin in het centrum van Zandvoort. Denk het weer de eh, komende drie uurtjes op.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 Want ja, anders konden we dit programma niet maken natuurlijk. Dus eh, ja, we waren vandaag bij Circo Loco. Ga ik je straks meer over vertellen. Als opening trouwens door de muziek van Gorgon City en Caroline Byrne met Run It Back. niet van vorige vorig jaar officieel alweer. Uh, onderweg meteen naar Fiji. Samen met eh, Ellie King. Maar eerst hoe je DJ Koon en Mark Palacios met Got It Een hele goede avond. Jouw warming-up voor jouw stapavond. IFM Zandvoort, Nightwalk, Mainstage. Everything is right here, but Nightwalk, ZFM. Seven oh seven oh Collins, me and Miami and we ballin'. She like gotta pull cause we mobbin'. Every time I'm in the city we be locked in, Hey, locked in. Ball Harbor, take you shopping. Nikki Beach, we in the water. Free up, free out, make it hotter. 2 a.m. we ended up at Live. 2 a.m. we ended up at Live. 3 a.m. we like old bottles in. Taking pictures on a trip with your friends. Buy it all, we don't count it, just spend. Make our own, we don't follow the trends. Hundred bottles on our own expense. Only live once, so we so lit. Let's take shots, don't miss. Pour them all out, then reload it. More drinks, more sips. More time getting spent on drunk texts. More things that I gotta confess. Let's be honest for once and own it ourselves and live in the moment. When they doubt, we just show them. Private plane, we just float. Ja, dat was muziek van Zurp, Ty Dolla Sign en Wiz met Location. Nou, eh, daarvoor trouwens, <laughs> eh, niet daarachteraan, maar daarvoor horen we Avicii. Het Let's Ride Away was samen met Ellie King. IFM's antwoord naar Rock Mainstage. De Gouden Harp 2025 is eh, uitgereikt aan Martin Garrix. Dat maakte Frans Helmink, directeur van Buma Cultuur, bekend tijdens de uitzending van Spraakmakers. Afgelopen maandagochtend op de NPO Radio. Garrix, artiesteraan van Martijn ze weten we allemaal, werd afgelopen week thuis verrast met de prijs. Dan was hij die ochtend aangekomen vanuit New York. Op diezelfde dag nog zou hij doorreizen naar Litouwen. De toekering van de Gouden Harp is een onderdeel van de jaarlijkse uitreik van de Buma Awards... die plaatsvindt in het eh, Nationaal Theater Amsterdam. Maar ja, hè, Martin Garrix heeft daar echt helemaal geen tijd voor... want die moet natuurlijk eh, van hort naar her vliegen om overal zijn plaatjes te draaien. Martin Garrix is met zijn 29 jaar een van de jongste winnaars van de, van de Gouden Harp. Hij onderscheidt zich niet alleen door succes of, de eh, of talent... Garrix heeft ook het genre, een generatie en de industrie weten te beïnvloeden. Al op jonge leeftijd stond hij wereldwijd aan de top van de elektronische muziek. Maar zijn bijdrage aan de Nederlandse muziekscene gaat veel verder dan eh, internationale hits en miljarden eh, streams natuurlijk. Garrix belichaamt de moderne DJ als artiest, ondernemer en ambassadeur van zijn vak. Dus ja, hij is toch weer even een, leuke prestatie, Martin Garrix is tegenwoordig generatie die opgroeit met eh, YouTube, Soundcloud en digitale productiemogelijkheden. En hij weet als geen ander hoe technologie, creativiteit en marketing samenkomen in het huidige muziekperk. Tijdperk moet ik zeggen. Dus ja, hij doet het goed, hè? Gaat lekker met hem. Bakken hem geld Ik eh, sprak hem eh, een paar weken geleden nog bij eh, Dance Valley. Ja, ja, gaat goed met hem. En dan moet ik even zoemelen, want ik heb het over taalsysteem. Ja, op 24 oktober bundelt Zana met Sona... voor een exclusieve showcase tijdens de Amsterdam Dance Event 2025. De nacht ontvouwt zich in een historische Westerkerk... van 5 uur tot middernacht... waardoor de, de van Zama wordt... naar een van de meest iconische locaties van ADE. Snap je het nog een beetje? Ja, dat vertalen met AI is best wel eh, heel apart. ADE transformeert Amsterdam elk jaar in oktober in een wereldwijde centrum van elektronica muziek. Het trekt duizenden artiesten, professionals en fans. Met Sona levert Sanna een programma dat de eh, Tullemsgeest verbindt met het internationale toneel van ADE. Waarmee een krachtig debuut in de stad wordt eh, gemaakt. Dus ja, met de kerk moet ik altijd een beetje... hè? Maar <laughs> het zal wel een beetje te maken hebben met de vertaling van AI. Maar in ieder geval, Sama en Sona 24 oktober in de Westerkerk. Moet je gewoon meemaken. Dit om 5 uur middags en duurt tot middernacht. Er zijn natuurlijk nog veel meer evenementen. Je kan het trouwens even checken op, uh, op uh, de partyagenda Amsterdam Dance Event 2025. Of kijk even op djguide.nl. Daar vind je ook al die informatie over ADE. En als het zover is, dan gaan we natuurlijk alles over vertellen. voor Zandvoort Muziek, daarvoor ik jij je radio gekluisterd. Wat dacht je van... Uh, Chesto en een Soaky Siren met uh, Tintalizing. vibes across the Netherlands and around the world. This is the Nightwalk Main Stage. Only on CFM. Saturday at ZFM Zanfort. ZFM. The Nightwalk Main Stage. Nightwalk Main Stage. Chris Lake. Samen met Abel Balder met eh, Ease My Mind. Daarvoor horen we Jonas Blue en Malief met Edge of Desire. TVM Zandvoort, Nightwalk Mainstage. De party update. Wat voor leuke feesten we gaan op deze zaterdag 13 september alweer. En zoals altijd beginnen we eerst met Escape in Amsterdam. Wekelijks feestje Brainwash begint om 11 uur. Duurt tot 5 eh, uur in de ochtend. In de Escape natuurlijk in, eh, ja, wat zei ik? Amsterdam, hè? natuurlijk. Kan niet anders. Ja, ik heb een leesbrilletje. <laughs> dat flikkert gewoon letterlijk en natuurlijk uit elkaar. Met sommige dingen kun je lezen en sommige dingen vanaf het computerscherm eh, zijn gewoon, ja, niet te lezen met een leesbril. Dus het is weer net, net weer even anders. In ieder geval vanavond dus vanaf 11 uur ben je welkom in de Escape in Amsterdam. Wekelijks feestje Brainwash. Het natuurlijk onze eigen dans zijn Raimundo. Hij doet daar de line-up in de Escape. vanavond heeft hij uitgenodigd Menors, Nothing But Funk en MC Heights is aanwezig. En natuurlijk Sexy Mr. S zoals altijd aanwezig. Raimundo dus vanavond in de Escape met het feestje uh, eh, Brainwash. En nog een werkelijk feestje is Encore vanavond het thema No Church in the Wild. Dat begint zoals altijd rond de klok van middernacht, encore. In de Melkweg is dat. Eh, eh, dat is bij de Lijnbaansgracht. Uh, dat is de home of hip-hop en RB. En voor meer informatie checken we de website aan elkaar geschreven: Encore Amsterdam of eh, melkweg.nl. Daar vind je ook genoeg informatie. het is natuurlijk hip-hop, RB en andere black club music. Lidmaatschap is niet verplicht. grens vanaf 18 jaar of ouder. En aan de deur betaal je 17 eurotjes en zoals ik al vertelde, ik was vandaag eh, vroeg bij. Moest alleen op tijd weer eh, stoppen. Of weg eigenlijk, want ja, ik moest een programmaatje maken voor jullie. Vandaag hadden we eh, Circo Loco Amsterdam 2025. Feestje uit Ibiza wat overgewaaid is en dat uh, eh, rondreist door, eh, ja, hè, overal eigenlijk. En vandaag begon het om 12 uur en het duurt tot 11 uur vanavond Circo Loco op de NDSN-werf. En eh, voor meer informatie checken voor de website circolocoamsterdam.com of ndsnwerf.nl. daar vind je ook al die informatie. En dan denk je natuurlijk van, ja, leuk, leuk allemaal, maar ehm, wie draait er allemaal? <laughs> Nou, ik kan je vertellen, ik heb echt geen idee. Het, zelfs op de website eh, weet vind je er eigenlijk eh, weinig van. Het enige wat er op de website staat is, eh, ja, tickets. Nou, die staan allemaal op sold out. Lokkers sold out. Uh, nou ja, backstage eh, parking, eh, facts. Maar ja, <laughs> wie de draaien? ja, dat is... ja, ik heb geen idee. zo jammer, hè? Ik had, ik, had, eigenlijk even een fotootje moeten maken. Want dan had ik je precies kunnen vertellen... wie er allemaal waren bij Circo Loco. Dus ja, leuk feest. Altijd erg gezellig. Dus, hè. Maar als we het over leuk feestje hebben... morgen nog een leuk feestje. Morgen is nog steeds de eigen Zandvoortse tape. Dave Molenaar heet Natuurlijk bekend bij iedereen. Die heeft eh, vandaag eh, Woodstock Closing. Dit om 5 uur duurt tot eh, rond de klok van middernacht. Natuurlijk een Bloemendaal aan het strand. Woodstock 69, Zeeweg 94. En ja, check even de website. Woodstock69.nl. Het laatste feestje. En wie kan je verwachten? Carista, Enva en Mox en Moody Meron. En misschien, ik weet het niet, misschien dat Steve nog eventjes achter de deks duikt. Want ook hij draait af en toe een moppie niet mee. Dus eh, dat is dus eh, de end of the season draw closer. En dat betekent natuurlijk tijd voor een groot sluitingsfeestje. Nou ja, dan is de, seizoen een beetje voorbij voor, eh, voor de evenementjes. Dus dan gaan we weer langzaam richting de indoorfeestjes. hebben Zandvoort, dat was de party update. Door naar de muziek, want avond zit je natuurlijk aan je radio gekluisterd. Bedankt hier van Moby, Blondies en Kiko Franco met Natural Blues. in advanced dance music. Live at the Nightwalk main stage. was D.O.D. samen met Calvin Harris met Sweet Nothing. dat was ook trouwens eh, voor Florence Wells, hoorde je daar voorbij komen. En ook uh, hoorden we muziek van uh, Sony Fodera en Jesse en D.O.D. met Some Days. Er werd even tijd voor de Nightwalk 10. Welke plaats zijn er populair? De clubs op de streams. En natuurlijk dit weekend eigenlijk een beetje de laatste outdoor festivals. Deze week op 10, The Trip met Make Me Wanna. Op 9, Joshua met Lost in Music. Op 8, LF Rhythm met Versatilize. Op 7, Nick van Julie met La Luna. Op 6 DJ uh, eh, Dion, Lee Walker en Ben Kim met eh, Freak Like Me. 5 Sam uit België met Body Language. Op 4 deze week Jordan uh, Peak met Front to Back. De Dennis Quinn Extended Remix. Op 3 Jonas Blue en Malie voor je straks en met Edge of Desire. Op 2 deze week Nate Dogg en Golfer met Liquid Store deze week nog steeds op Vorige week draaide ik hem al voor je. Winter met Space Pump. Terwijl de Space Jam, weet je wel, met de Looney Tunes. Hè? Daar hebben ze een nieuwe versie van gemaakt. Eh, nummer 1 in de Nightwalk 10 voor de tweede week. Die heb je al gehoord. ik heb andere muziek voor je. Wat dacht je van Calvin Harris en Clementine Douglas met Blessing? Door die op CFM Zandvoort de Nightwalk op 1 stage. favorite radio show, The Nightwalk Main Stage. house music, world renowned DJs in the mix, and a 411 on where the party's at. Only on CFM. Right now. The best beats, beats, beats. Only here, here. At the Nightwalk main stage. Dimitri Vegas, Like Mike, Chesto, eh, Dido en W&W met Thank You, Not So Bad. Nou, van muziek van MK en Dior. MK met eh, het plaatje Dior. En dat was in de David Guetta remix. Snap ik nog een beetje. En de stem was van Crystal. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk Mainstays. Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer eens erop zitten wachten. Dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uur vliegen we helemaal naar Italië. Met de beste van club Italië J. Cabas Kelly. We nog even muziek. Zometeen nog John Summit. John Summit moet ik zeggen. Niet Summit, maar Summit. Samen met Gorgon C met Is Everybody Having Fun? Eerst doe je Jack Black en eh, Demba Het is Me Something To Hold. Zeg, blijf luisteren. Tot zometeen na de break.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 Is everybody having fun? The party's just begun. The party's just begun. Is everybody having fun? The party's just begun. The party's just begun. Is everybody having fun? The party's just begun. Is everybody having fun? The party's just begun.